Izmi su štilvak! Zajem bal! Da, gdje ti man sraj bal se nekada? Zajem bal! niet to je bal, nihuja ne. Zajem bis? Zajem bis! Tri, tri, četiri. Tis